uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn in het afgelopen etmaal 29 nieuwe coronapatiënten op de intensive care beland. Er gingen ook weer mensen van de IC af, waardoor het totaal aantal patiënten met 13 steeg. De afgelopen weken was de bezetting van de IC's juist continu aan het dalen. Het aantal besmettingen met corona blijft in heel Frankrijk toenemen, nu met gemiddeld 1100 gevallen per dag. Het Franse ministerie van Volksgezondheid roept de Fransen op... om niet meer met vrienden of familie in groepen bijeen te komen... en al helemaal niet binnen. Zes voormalige Olympische turnsters roepen gymnastiekunie KNGU op... om het topsportprogramma voor de nationale turnselectie... zo snel mogelijk te hervatten. De bond besloot dat vorige week stil te leggen... na verschillende beschuldigingen over mishandelingen en vernederingen door coaches. In een open brief schrijven de zes mee te leven met de turnsters die hiermee te maken hadden... Tegelijkertijd zeggen ze dat het huidige nationale turnteam aangeeft deze ervaringen niet te hebben. Met het stopzetten van het topsportprogramma worden zij nu de dupe van misstanden uit het verleden, staat in de brief. De laatste van de vier auto's die in het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Marken in beslag waren genomen, is weer terug naar de eigenaar. Het meisje werd ruim een week geleden doodgevonden langs de dijk bij Zuiderwouden. De politie vermoedt dat ze door een aanrijding om het leven is gekomen... maar benadrukt dat de eigenaars van de auto's nooit verdacht zijn geweest. Er blijken meer mensen besmet te zijn met het coronavirus... na een verjaardagsfeest in een horecazaak in Utrecht dan eerder gedacht. Voor het weekend bleken acht mensen besmet te zijn. Nu blijken er nog eens acht het virus te hebben. Het verjaardagsfeest was op 24 juli. De jarige was besmet zonder dat hij het wist. Inmiddels zijn ook mensen besmet die niet op het feest waren. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 10 graden. Morgen zon en wolken. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 23 graden. Vanaf woensdag meer zon en hogere temperaturen.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 The Reflecting Sky, dat is het eh, nieuwe album van David Wright en Stephen Whitland. En eh, dat is wat het label AD Music, AD Music in Engeland. En die is gespecialiseerd in elektronische muziek. En daar heb je ook dan weer ook heel veel variatie in. Ik ben benieuwd eh, hoe dit gaat klinken. Nou, dat is het eh, enige nieuwe album eh, voor dit uur. Ander uur nog een nieuw album. En ehm, eens even kijken. Ja, ja, dat is het eigenlijk wel. Verder kan je natuurlijk de playlist terugvinden op peacefulradio.info. En, en dit programma kan je daar ook terug luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. afini yona yami au au isema filiona o wami au au usema filiena o wami au au usema filiena konke okwam au au kusema fini kona konke okwami au, au kusema fini kona Hallelujah. Yeah. Amen. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Yeah, Baba. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Yeah, hallelujah. Amen. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, yeah, hallelujah, amen, hallelujah. amen. Halleluja. Au, au, halleluja. Au, au, halleluja. Au, au, halleluja. Au, au, halleluja. Au, au, halleluja. Au, batabakanga inomabe batatu kaminina la oh wakona au, halleluja. Au, au, halleluja oh bebabili oh Alleluia oh oh ndayizona oh oh yena oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh zon dan be wo da gen do Thank you for listening to Peaceful Radio.